Michel Koenen met het NOS-journaal. Als mensen uitvallen op het werk door ziekte... komt dat in de helft van de gevallen door het werk zelf. Werknemers die zijn onzeker over een baan, hebben weinig te vertellen... en krijgen nauwelijks gelegenheid om naast hun werk voor iemand te zorgen. Volgens een commissie die de regering adviseert... zijn de problemen in de publieke sector het grootst. En werknemers en ZZP'ers die moeten meer grip krijgen op hun privéleven, werk en geld. Dat is het advies. zo kunnen werk en zorgtaken wel worden gecombineerd. Ook op de tweede dag van de kwalificaties voor de Australian Open... waren er problemen door de lucht in Melbourne. Die is vervuild door de bosbranden. De partijen die begonnen met drie uur vertraging... omdat de luchtkwaliteit aan het begin van de dag te slecht was. In de loop van de dag werden de omstandigheden iets beter... en kon er toch worden getennist. Enkele uren later moest het spel toch weer worden stilgelegd... dit keer vanwege hevig noodweer. Nederlandse popmuziek doet het nog steeds goed in het buitenland. Vorig jaar waren de inkomsten ruim 216 miljoen euro. Vooral dancemuziek van DJ's Afrojack, Chesto, Armin van Buren en Martin Garrix draagt daar flink aan bij. Bijna driekwart van de inkomsten komt uit de dance. Ook populair klassieke muziek doet het goed in het buitenland. Dat is mede dankzij de vioolmuziek van André Rieu. En Nederlanders gaan voor het eerst vaker op vakantie naar het buitenland met het vliegtuig dan met de auto. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Het aantal vliegreizen nam het afgelopen jaar met 3% toe... terwijl het aantal autoreizen met 3% afnam. De Nederlanders die gaan minder vaak naar de bekende landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ze gaan vaker naar verre bestemmingen als Bali en Florida. Die keuze is vooral omdat de Nederlanders meer zon willen. Het weer nog, vooral in het oosten af en toe zon. Het blijft ronduit zacht met maximaal 10 graden en het waait stevig. Vanmiddag trekken er stevige regenbuien van west naar oost. Morgen soms wat zon, droog en 8 tot 11 graden.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 Your body shiny, is diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right prestigious. the night they came, children men are cut in half. Children watching all this. Your diamond, your heart is strong gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right take us. Take our arms and Lioness, take us. Take our arms and teach us. To do right, take us. Take our arms and teach us. slave. You've been in harm's way, you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of your business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of your business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms.